Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De brand in Hoofddorp, waarbij dinsdag een gezin van vijf mensen omkwam, is opzettelijk aangestoken door de vader van het gezin. Uit onderzoek blijkt dat de man op meerdere plekken in het huis met benzinebrand heeft gesticht. Ook zijn er twee jerrycans in de woning gevonden. Bekend was al dat de deuren van binnen waren gebarricadeerd. De vijf slachtoffers zijn een Iraakse man, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen. Ze zijn allemaal omgekomen door de brand. De rechtbank in Maastricht heeft een man van 19 uit Sittard veroordeeld tot 8 jaar cel wegens geweld tegen drie homo's. Een medeverdachte van 18 moet twee jaar naar een jeugdinrichting. De twee maakten via internet afspraken met homo's. En als de mannen op de afgesproken plek kwamen werden ze in elkaar geslagen. Eén slachtoffer werd in de achterbak van zijn eigen auto gestopt en naar Duitsland gereden. Van daaruit moest hij gewond teruglopen. Zijn auto werd in brand gestoken. Volgens justitie had de hoofdverdachte zelf homoseksuele contacten. Toen dit uitdreigde te komen probeerde hij tegendeel te bewijzen door homo's in elkaar te slaan. De Kroatische landmachtcommandant-generaal Krujak is opgepakt op verdenking van corruptie. Volgens plaatselijke media heeft hij zich bezig gehouden met illegale praktijken bij de aan- en verkoop van grond. Kroatië heeft de strijd tegen corruptie de laatste tijd opgevoerd in de hoop in 2013 toegelaten te worden door de EU. Meer mensen gaan dit jaar op vakantie naar Griekenland. Volgens de Griekse Vereniging van Reisorganisaties steeg het aantal toeristen in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 10%. Vorige maand was de groei ruim 15%. Griekenland lijkt te profiteren van de onrust in populaire vakantielanden als Egypte en Tunesië. Vooral de eilanden Rodos en Kos zijn in trek. Het weer wisselvallig met buien, de meeste boven het westen en noorden van het land. Het is vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 2 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag voor Zoeterwoude 3. A27 Gorkum Utrecht voor knooppunt 2. De A28 van Utrecht naar Amersfoort voor afrit Dolder 4. Voor Soesterberg 2 kilometer.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 En tot aan 5 uur ben ik bij je om ze allemaal te presenteren. Jaargang 21 van de Euro Breakdown. Dan heb ik het over aflevering 27 eh, alweer daarvan. 8 juli 2011, deze dag. 40 plaatsen in de lijst daarvan deze week 21 behoren bij de stijgers. Geen enkele blijft zitten, wat dus betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. 17 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Twee platen dus eruit deze week. Eén daarvan is Nicole Searchinger, Don't Hold Your Breath. Na 14 weken mag ze dat wel gaan doen. En Beyoncé Run The World Girls na 10 weken ook verdwenen. De snelste stijgers van deze week zijn Mohambi, Nicole Searchinger, Coconut Tree, Simple Plan, Natasha Benningfield en Jetlag. En David Guetta, Ty Cruz, Luda Chris Little Bad Girl. Alle drie de platen gaan 8 plaatsen omhoog. snelste daler dat is het Sweat van Snoop Dogg en David Guetta, 10 plaatsen verlies. En de langsgenoteerde plaat, daar gaan we straks gewoon mee beginnen. 18 weken lang in de lijst. En die plaat is in handen van Jennifer Lopez en Pitbull. Op nummer 40 deze week Alexis Jordan met Happiness. Zij staat 17 weken in de zak van 33 naar 40. Van 35 zakken naar 39 gaat Charice en Bruno Mars Before It Explode in de 10e week. Op nummer 38 in de 18e week Jennifer Lopez Pitbull.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 Let me introduce you to my party people. In the club. intuition, I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now, now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Got it. full of bass on an old school Chevy. Seven tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and I a fool if you let me. Lie. don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. tien weken lang al in de lijst terug te vinden. Jennifer Lopez, Pitbull en On The Floor. Ze ik wel van 32 naar 38. En voor de eerste plaat gaan we naar een soort van collega's. Althans op zaterdagmiddag tussen 2 en 5 zitten ze Bad Meets Eagle. Evil, sorry. Bad Meets Evil. Althans Eminem en uh, Royda 5.9. En dan ook nog eh, Bruno Mars erbij. Nou, dan denk je dat is toch een rare combinatie. Maar het resulteert wel in een eh, geweldige jingle lighters afkomstig van de Hell the Seagull. En die komt trouwens eh, afgelopen 14 de juni uit. De verwachting waren dat eh, Marshall en 5 Inch 9 een plaats zouden maken vol gruwelijke harde hip-hop. Na de albumsnippers te horen is dat ook aardig gelukt. Eén uitzondering, en dat is commerciële Lighters. En dat is ook naar alle topradio's gestuurd. En langzaamaan is het toch weer een Europese hit aan het worden. Leiders heeft een eh, inspirerend thema van een verwezenlijke van je dromen en ambities zoals uh, eh, en, en Nico Nine dat in hun versies op een eh, ingenieuze wijze weten te verwoorden. Bruno Mars die de Hook en The Bride dat hij weer fantastisch op zijn eigen kwetsbare manier weet te doen. De productie is onder andere in handen van de Swellingtons waar Bruno ook nog eens deel uit van maakt. De producer trio eh, was eerder al verantwoordelijk voor hits als Nothing On You en Just The Way You Are. En nu dus waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de volgende hit Leiders. Bad Meets Evil. En samen met Bruno Mars. Deze week de eerste binnenkomen dus op eh, nummer 37. This one's for you and me. Living out our Till nobody else even fucking feels me Till it kills me I swear to God I'll be the fucking illest in this music There is or there ever will be Disagree, feel free But from now on I'm refusing to ever give up Only thing I ever gave up's using No more excuses Excuse me if my head is too big for this building And pardon me if I'm cocky prick, but you cocks are slick. Popping shit on how you flipped your life around. Rock a shit, who you dicks trying to kid? Flip dick, you the opposite, you stay the same. Cock cock with the still cock, you pricks. I love it when I tell him shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall sat. Busted like Buster, cause he couldn't cut. Muster, muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circle around his head, waiting for him to drop dead. Was it, or was it cause some bitches wrote him off? Little hussy ass buzzers, fuck it, guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this ain't Some boosted people don't usually come back this way. From a place it was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your hate is what gave me the strength. So let them beat me, cause I came at 5'9, but I feel like I'm 6'8. This one's for you and me. Living now. is a sky full of lighters A sky full of lighters By the time you hear this, I'll probably already be outie I advance like going from I ain't going and buying four or five of the homies, the Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stopped when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box. Every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to get the cat to get the pussy. Now I'm just a catch me out. Ow, ow. I'm classic cow. Always down for the catchway. Like Pacquiao y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in auto-tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. zo heet de single van uh, Bad Meets Evil en Bruno Mars. En toch doen ze me er steeds van aan denken. Bad Meets Evil, eh, Rob Harms meets Albert-Jan Vos of zo. Op nummer 37 deze week nieuw binnen. Op 36 vinden we Silo Green, Bright Lights, Bigger City. In de 14e week zakt hij 7 plaatsen. We slaan nog twee platen over. Komen dan bij een dame die ondanks het feit dat Tilde World Ends de meest succesvolle radiohit van haar carrière was... werd het toch tijd voor een eh, volgende single, I Wanna Go deze heeft net als de vorige single Tale the World Ends veel autobit in het refrein. Deze keer geen OOO gedeelte, maar een zwingend I Wanna Go Go gedeelte. Origineel? Nou, dat niet, maar zeker niet minder leuk. En ook de boodschap die is weer helemaal lekker eh, Britney. Want zij laat met dit nummer weer eh, zien dat ze af en toe ook fantasie heeft met het licht uit. En dat alles op een vrijdagmiddag. Opmerkelijk is dat ze niet voor eh, Big Fat Boss heeft gekozen. Een duet wat ze gemaakt heeft met de eh, Black IP zanger Will I Am. Dat nummer was namelijk eh, iets anders dan we van deze dame Spears gewend zijn. En ook al is veelvuldig te horen als ze promotour bij verschillende Amerikaanse tv-programma's. Die is er dus niet geworden. Het is I Wanna Go geworden. En Britney Spears doet dat wel meteen goed in Europa. Ze komt namelijk meteen binnen op nummer 33. Breakdown. The Countdown of the Continent. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. I'm The man on the moon. I live on the beach. Get the sand out your shoes. all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. It's too late. It's too late. raps van Lil Wayne en de prachtige stem van Jennifer Lopez. En dat alles in de single I'm Into You. Onder aan de lijst deze week Alexa Jordan, Happiness. Na 17e week al succes van 33 naar 40. Cherries Bruno Mars, Before It Explodes in de 10e week van 35 naar 39. En J-Lo en Pitbull, On The Floor, zakken van 32 naar 38. Wel 18 weken in de lijst. Bad Meets voor featuring Bruno Mars en Liders nieuw binnen op 37. 36 Silla Green, Bright Lights, Bigger City. In de 14e week zakkend vanaf 29, 7 plaatsen verlies. Ook 7 plaatsen voor Kesha met Blow in haar 11e week zakken naar 35. Ricky Glaciers Usher, Dirty Dancing zakken naar 34. Eh, Britney Spears, I Wanna Go was deze week de hoogste binnenkomer op 33. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm In To You. In de eh, tweede week gaan we omhoog van 37 naar 23. David Guetta, Tyre Cruz en Ludacris gaan ook omhoog in hun tweede week. Zij doet dat van 39 eh, naar 31. En natuurlijk met de single Little Bad Girl. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the hoping somebody's gonna throw a couple dollars.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 En zeker vanmiddag kan er dus tot wat buitjes gaan komen. En deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met wat onweer. De wind waait vandaag uit zuid tot zuidwesten, overlandmatig aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar een aangename 21 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het dan wisselend bewolkt en vallen er nog steeds wat buien. De kans op onweer die neemt wel langzaamaan af. De wind waait uit het zuid tot zuidwesten en de temperatuur vanavond dalend naar een graad of 15. Morgen beginnen we de dag dan met wolkenvelden en hier en daar nog een bui. Die buien die trekken weg en zeker morgenmiddag schijnt de zon dan flink. Het blijft dan ook verder droog en er waait een matige aan zeekrachtige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt in de middag maar een maximale 21 graden zaterdagavond, zondagnacht, dan is het weer vrij helder en blijft het gelukkig wel weer droog. Zuidwestelijke wind dan uh, meest matig en temperatuur dalend naar graad of 13. Zondag hebben we dan eh, prachtig zomerweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en waait een matige zuidwest tot... Eh, matige west tot zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename waarde van ongeveer 22 graden. Dan is dus een, een lekker weekend tegemoet. Heb ik nog wel één waarschuwing voor je. Mocht je op dit moment in de buurt van Haarlem op de Rijkstraatweg rijden. De hoogte van het Marsmanplein moet je even op je snelheid letten, want daar staan ze op dit moment te flitsen. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hier. it! En het ritme van uh, eh, ZFM gaat verder met het ritme van Europa. En een van de platen uit de hitlijst van dit moment is Elena Disco Romance. In de derde week van 34 naar 29. want invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I is my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why right, there we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping. We gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping you cannot stop us now is nog steeds op een goede radio-edit van de Black Eyed Peas. Don't Stop the Party. Zes minuten lang uh, duurt deze plaat. maar hij doet het wel goed in Europa. In de vierde week namelijk weer omhoog. En wel van 30 naar 28. En kunnen we jou melden dat eh, Mike Jagger zijn opwachting gaat maken in een videoclip. En wel in de videoclip van Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Voor de clip zouden de twee nu eh, niemand minder dan de legendarische legende eh, zelf gestrikt hebben. Volgens het Amerikaanse tijdschrift US Weekly. Een ingewijde rond het programma The Voice zegt dat de 67-jarige rockopa Jacker zijn eh, karakteristieke dansbewegingen laat zien in de videoclip van het nummer. juni liet eh, Levin, Adam Levin en uh, Christian Aguilera het nummer voor het eerst horen tijdens een optreden van een live show in het programma The Voice. En dat is dan niet eh, The Voice of Holland, maar de, eh, het zal de The Voice of America zijn. En dat alles dus, eh, de plaat Moves Like Jagger, Moon 5 en Christina Aguilera doen het goed hoor met die plaat. In de derde week gaan ze namelijk weer omhoog. En wel van 31 naar 26. for two time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the clue that I'm whipping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight.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 me it, 25. LMFAO en de Party Rock Anthem. De former Room 5. Christina Aguilera moves like a Jagger. En dit is onze Belgische schone uit de lijst op nummer 23. Kate Ryan en Love Life. In de vierde week doet ze het goed hoor. Gaat ze weer omhoog. Van 26 in één keer eh, naar 23. Alexa Jordan en Good Girl. Ja, vijf weken nu in de lijst. En ze gaat eh, verder omhoog van 24 naar 22. voor het nieuws van 4 uur kijken wij nog even achterom. Vind op nummer 30 zak nog wel Loca People. fuck? En Van 36 omhoog naar nummer 30. Elena Disco Romance in de derde week van 34 omhoog naar 29. Black Eyed Peas Don't Stop the Party in de vierde week weer twee plekken omhoog. Nu op 28. Snoop Dogg, David Guetta, Sweat, de snelste zakken met 10 plaatsen deze week. Alles in de 16e week zak het van 17 naar 27. Room 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger staat nu drie weken in de lijst. Gaat omhoog van 31 naar 26. LMFAO en de Party Rock Anthem staan nu vier weken in de lijst van 27 omhoog naar 25. Van 21 zakken naar 24 in de 15e week. Ina en The Sun Is Up. En Kate Ryan Love life vinden we in de vierde week eh, op nummer 23, afkomstig van 26. Alexis Jordan hoorde je Good Girl. In de vijfde week gaat zij dus ook weer eh, de goede kant op. En wel van 24 naar 22. En eigenlijk wou ik hem aan deze kant wat nieuws nog draaien. Maar ik ga het niet redden met eh, Katy Perry in de Last Friday Night.